100 vierkante kilometer bos onder water te staan, het leefgebied van 40.000 indianen. Uit protest kamperen indianen al dagen voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Brasilia. Human Rights Watch spreekt zich uit tegen een boerkaverbod in België. De mensenrechtenorganisatie zegt dat er bij een verbod alleen maar verliezers zijn. Zo'n wet schendt de rechten van vrouwen die uit vrije wil een boerka dragen. En vrouwen die ertoe worden gedwongen worden er niet mee geholpen. Die laatste groep zal in de praktijk de straat helemaal niet meer op kunnen, waarschuwt Human Rights Watch. In het Belgische parlement staat voor vandaag een stemming op het programma over een wetsvoorstel om gezichtsbedekkende kleding te verbieden. Het weer nog vannacht vrij helder en kans op een paar graden vorst, vooral in het zuidoosten. Overdag zonnige periode, het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden.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 De Vlaamse regeringspartij Open VLD eist dat er voor twee uur vanmiddag een akkoord is over de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. De andere partijen willen meer tijd om te onderhandelen. Tot aan het begin van de nacht hebben de partijen van de regering Leterme vergaderd over de voorstellen van bemiddelaar De Hane. Die heeft bestudeerd of het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde kan worden gesplitst in een Vlaamstalig en een Franstalig deel. De coalitiepartijen hebben een verklaring opgesteld... die premier Leterme in het parlement moet voorlezen. Maar de liberalen van de Open VLD noemen die verklaring totaal onvoldoende. Of de partij uit het kabinet stapt is onduidelijk. Brazilië gaat door met de bouw van een grote stuwdam in het Amazonegebied. De regering heeft een groep bouwbedrijven een concessie verleend voor het project. Gisteren oordeelde de rechter dat de voorbereidingen van de bouw moeten worden stilgelegd, maar